Het Turkse staatspersbureau schrijft dat het om twee terroristen gaat. Het Nederlandse Openbaar Ministerie zegt dat de vrouw eind 2013 naar Syrië reisde. Nu is ze op Schiphol opgepakt. Het kind is overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. In november stuurde Turkije ook al twee Syriëgangers terug naar Nederland. Toen ging het om twee IS-vrouwen. In Scheveningen liepen zo'n 300 mensen mee in een fakkeltocht... als alternatief voor het vreugdevuur met de jaarwisseling. De tocht ging langs plekken waar andere jaren de vreugdevuren werden opgebouwd. De bouwers in Scheveningen en Duindorp kregen dit jaar geen vergunning voor de vuurstapels... na de enorme vonkenregen van vorig jaar. Over dat verbod was veel onvrede, wat leidde tot relletjes. Deze fakkeltocht verliep rustig. en liepen ook veel kinderen mee. De politie heeft zicht op de mogelijke veroorzaker van een dodelijk ongeval in Doesburg gistermiddag. Wie het is, kan de politie nog niet zeggen. Bij de aanrijding gistermiddag overleed een vrouw van 80. Drie anderen raakten gewond. De politie denkt dat het mogelijk een opzettelijke aanrijding was. Supermarktketen Lidl roept Brie terug vanwege de vondst van de E. coli-bacterie. Die bacterie staat bekend als de poepbacterie en kan diarree veroorzaken. Bij kleine kinderen en mensen met een verminderde meerstand kan de bacterie gevaarlijk zijn. Het zou gaan om een kleine partij kazen die besmet is, maar uit voorzorg kunnen mensen hun brie terugbrengen.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 Cause I'm a soldier for you together. You know, it's something about house music anyway. Something about the song and the way it vibe, the way it ride through me. So much love in the house and that breeze, the colorful, the joy, the music, the spiritual vibe, you know, spiritual connection, the soul thing, the body thing in this house, we all are equal.